Dat moest eerst gebeuren omdat niet duidelijk was hoeveel mensen thuis waren... op het moment van de explosie. Het instorten van de flat maakte veel los, ook bij koning Willem-Alexander. Hij bracht vanochtend een bezoek aan de plek. Ik ben nog helemaal in shock, moet ik zeggen, wat we daar gezien hebben... en ja, eh, het gaat, het gaat alle verbeelding te boven. Je, je volgt natuurlijk van minuut tot minuut wat er gebeurt. Constant op de hoogte gehouden, maar als je zo'n plek ziet... zo'n impact van zo'n explosie op zo'n gebouw... en voor al die mensen daar... Echt, ja, eh, ik ben nog steeds, sta nog bijna te trillen op mijn benen als ik eh, aan terugdenk. Zes mensen hebben de knal niet overleefd. Twee mannen, een vrouw en een jonge vrouw van 17. De andere twee slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. We blijven nog even in Den Haag, want er is al een tijdje gedoe over de begroting voor onderwijs. De regeringspartijen hebben hulp nodig van een deel van de oppositie om hun plannen door de Eerste Kamer te krijgen. Die partijen willen daar iets voor terug, maar die onderhandelingen verlopen stroef. En dat kan flinke gevolgen hebben, zegt verslaggever Roel Bolsjes. Niet alleen de onderwijsbegroting hangt nu, alle begrotingen hangen nu, want misschien is het nodig om in andere begrotingen eh, te zoeken naar dekking voor die onderwijsbegroting. Dus ja, al die uh, begrotingen hangen. En dan moet het wel eh, deze week door de Tweede Kamer. Anders heeft de Eerste Kamer geen tijd meer. Want die moet voor het einde van het jaar groen licht hebben gegeven. In Breda is een jonge vrouw van 16 meerdere keren gestoken door een man die haar voorbij liep op straat. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. Waarmee de man haar heeft verwond, dat onderzoekt de politie nog. Er is een verdachte opgepakt. De politie sluit niet uit nog meer mensen aan te houden en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Volgens de politie heeft de jonge vrouw geluk gehad. En tientallen medewerkers van de Universiteit van Amsterdam gaan tot en met donderdag staken. Ze zijn ontevreden over de manier waarop de universiteit omgaat met het demonstratierecht. Ook willen de actievoerders dat de universiteit voorlopig niet meer samenwerkt met instellingen die mogelijk betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten. Het weer, er trekt regen over een groot deel van het land.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 Got me calling know you got me feeling open And boy, your love's enough with words and spoken I said, boy Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag kan de brandweer elk moment klaar zijn met het bergingswerk in de wijk Mariahoeve. Een deel van de kelders onder het complex dat eerder moeilijk bereikbaar was... wordt nu door graafmachines leeggehaald. Vanavond is er een bijeenkomst voor de hulpverleners. De VN-chef voor de Mensenrechten Volker hoopt op een brede politieke dialoog over de toekomst van Syrië, nu het regime van president Assad is verdreven. Hij zegt dat er tekenen zijn dat de diverse belangengroepen in Syrië willen samenwerken. De Volksbank wil bijna de helft van alle SNS-bank- en regiobankfilialen sluiten. nieuws komt na de al aangekondigde reorganisatie, waarmee zo'n 750 banen verdwijnen. Het weer bewolkt vanuit het oosten lichte regen of motregen en het wordt 5 tot 8 graden.